Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In delen van Nederland nacht vanwege de kou niet gestrooid. Het zout verliest bij temperaturen van beneden de min 7 zijn werking en het was veel kouder. In Flevoland was het een uur geleden 22 graden onder nul. Op de A28 bij Staphorst is aan het begin van de nacht een automobilist omgekomen. Hij botste vermoedelijk door de gladheid op een vrachtwagen en belandde in een dichtgevroren sloot. De Nederlandse spoorwegen gaan ervan uit dat het treinverkeer vanochtend weer normaal zal zijn. Tot in het begin van de nacht is er met man en macht gewerkt om zoveel mogelijk treinen te laten rijden en iedereen op de plek van bestemming te krijgen. De kou houdt ook Oost-Europa nog in zijn greep. Bijna 200 mensen zijn om het leven gekomen, van wie meer dan de helft in Oekraïne. In Roemenië maken hulpverleners zich zorgen over het lot van kinderen in onverwarmde huizen, nadat een baby was overleden doordat het in huis 20 graden verroor. Het winterweer heeft ook Zuid-Europa bereikt. Zo is het Colosseum in Rome gesloten vanwege de zwaarste sneeuwval sinds de jaren 80. Troepen van de Syrische president Assad hebben gisteravond een bloedbad aangericht in de stad Homs. Volgens een oppositiegroep zijn bij granaataanvallen meer dan 200 doden gevallen. Het lijkt erop dat de VN-veiligheidsraad vandaag gaat stemmen over een veelbesproken resolutie over Syrië. Er ligt een afgezwakte variant, maar het is onduidelijk of Rusland dat met een veto dreigt zich daarin kan vinden. Lance Armstrong wordt in de Verenigde Staten niet vervolgd voor het gebruik van doping. Een onderzoek daarnaar door de Amerikaanse justitie is afgesloten. Wat er precies uit het onderzoek is gekomen is nog niet bekend. Het Amerikaanse antidopingbureau zegt nog wel door te gaan met het onderzoek naar Armstrong. De zevenvoudig toerwinnaar is vaak van dopinggebruik beschuldigd, maar is nooit positief bevonden. Het weer, het is helder en koud. Overdag is het zonnig met maxima rond min 4 graden. Vanavond en vannacht opnieuw strenge vorst. Morgen iets meer bewolking en het blijft vriezen. Dit was het NOS. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files. Er wordt geflitst op de A4 tussen Amsterdam en Den Haag en op de A30 tussen Ede en Barneveld.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 Delícia, delícia, assim você você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? the love you're building up. You gotta be mine. We take it ZFM wenst je fijne dagen. tv. ZFM, Text TV, op kanaal 45.